Travel down a road and back again. Your heart is true. allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dik de met het NOS Journaal. Bij de nieuwe nationale politie komt één korpsbeheerder, de minister van Veiligheid en Justitie. Dat zij minister opstelde bij de presentatie van zijn plannen voor de opzet van de politie. Er komt ook één nationale korpschef die het gezicht wordt van de politie. Zoals in het regeerakkoord staat komen er tien politieregio's. En verder worden er één of meer landelijke eenheden gevormd, zoals bijvoorbeeld de recherche. De Italiaanse premier Berlusconi heeft de motie van wantrouwen in de Senaat zoals verwacht overleefd. Later vandaag wordt er in de Kamer van Afgevaardigden gestemd en de uitslag daarvan is veel minder zeker. In de Kamer heeft hij minder aanhang dan in de Senaat. Berlusconi ligt onder vuur na een reeks schandalen en beschuldigingen van corruptie. De verdachte in de Amsterdamse zedenzaak en zijn echtgenoot hebben geprobeerd een kind te adopteren. Maar de Raad voor de Kinderbescherming gaf hun eerder dit jaar geen toestemming. De twee waren al wel begonnen aan een cursus die toekomstige adoptieouders moeten volgen, maar ze kwamen niet door de screening. De Raad wil niet zeggen of dat te maken had met vermoedens van pedoseksualiteit. De dierenbescherming wil dat er strengere eisen worden gesteld aan het houden van paarden die in een wets moeten worden vastgelegd. Nu is het er gemakkelijk om een paard te kopen. Veel paarden zouden lijden onder het gebrek aan kennis van de eigenaren. De dierenbescherming vindt dat mensen een diploma moeten halen voor ze een paard mogen houden. Bij een grote brand in Tilburg is asbest vrijgekomen. De brand ontstond aan het begin van de nacht in een houthandel en sloeg over naar een bedrijventerrein. Verscheidene loodsen vatten daar vlam. De brand is onder controle, maar de brandweer is de komende uren nog bezig met nablussen. Tientallen omwonenden zijn geëvacueerd. Het weer af en toe zon en in het noordwesten is er kans op een winterse bui. Het wordt plus 2 graden in het westen tot min 2 graden in het oosten. Morgen en donderdag doort het op de meeste plaatsen. Daarna wordt het kouder. Dit was het. Een Sunparks vakantiepark ligt in het midden van alles. Ja, zo kan je linken.